Dagen en een voorspoedige start. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat PVV-leider Geert Wilders vervolgen wegens discriminatie. Hij wordt vervolgd voor het beledigen van een groep mensen op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat. Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in maart vroeg Wilders aan zijn toehoorders of ze meer of minder Marokkanen wilden. Daarop scandeerde het publiek minder minder. Er zijn ruim 6400 aangiften binnengekomen. Geert Wilders kan in theorie maximaal één jaar gevangenisstraf krijgen. De verhuursite voor vakantiewoningen Airbnb gaat in Amsterdam toeristenbelasting in. Als het goed werkt levert dat Amsterdam meer dan een miljoen euro extra op, zegt de gemeente. Ongeveer 8000 woningen in Amsterdam zijn nu via Airbnb te huur. Bewoners verhuren hun huis zelf als ze op vakantie gaan. Ze moeten zelf 5% toeristenbelasting aan de gemeente afdragen. Maar dat gebeurt vaak niet en dat gaat Airbnb dus voortaan doen. In Den Haag gaat het beraad over de weggestemde zorgwet van minister Schippers vandaag verder. Premier Rutte en vicepremier Asscher zeiden aan het begin van de nacht dat ze kansen zagen voor een oplossing. En ook PvdA-leider Samsom zei dat hij mogelijkheden ziet. Over de inhoud van een eventuele oplossing wil niemand iets kwijt. Maar minister Schippers heeft al gezegd dat ze de wet niet wil veranderen. De leiders van de Europese Unie gaan de strafmaatregelen tegen Rusland bespreken. En dat gebeurt op de tweedaagse top in Brussel, die vanmiddag begint. Naast de sancties tegen Rusland worden Oekraïne en de relatie met Moskou besproken. De eerste strafmaatregelen lopen af in maart. Een beslissing over nieuwe sancties wordt op deze Europese top niet verwacht. Het weer bewolkt af en toe motregen. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen is er eerst regen, later zon en het is opnieuw zacht. Dit... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk door de nasleep van een flink aantal ongelukken. Op de A4 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Den Haag... tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade nog 6 kilometer. De A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel... 3 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Dodewaard en Echtelt. 7 kilometer door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en de Van Brienenoordbrug. 6 kilometer. De A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer.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 I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career.